eerst het NOS nieuws van 1 uur. Schiphol zegt niet te twijfelen aan de cijfers in de nieuwste milieueffectrapportage. Die zijn gecontroleerd door een externe partij. Eerder vanavond lekte uit dat staatssecretaris Dijksma de publicatie van de rapportage nog even tegenhoudt, omdat ze haar twijfels heeft bij de cijfers die Schiphol heeft geleverd. Ze vraagt zich af of die realistisch zijn en ze laat het nu narekenen. Eerder deze week bleek ook al dat de milieueffectrapportage van Lelystad Airport niet klopt. Er zitten rekenfouten in de voorspelde geluidsoverlast. De kerncentrale in Borselen ligt sinds gisteren stil. Dat komt door kortsluiting tussen twee schakelkasten in het niet-nucleaire deel van de centrale. Volgens de toezichthouder hebben alle veiligheidssystemen goed gewerkt en is de centrale veilig gestopt. De oorzaak van de kortsluiting wordt nog onderzocht. De president van de Spaanse regio Catalonië heeft op een partijbijeenkomst gezegd dat hij de onafhankelijkheid uitroept zodra Spanje de autonomie van zijn regio opschort. Als de Spaanse regering de zeggenschap over Catalonië overneemt, duurt het drie tot vijf dagen voordat dat proces officieel in werking kan treden. Madrid heeft de Catalanen tot de komende ochtend 10 uur de tijd gegeven om af te zien van afscheiding van Spanje. Vorige week riep de regio-president nog op tot een dialoog maar de Spaanse regering voelt daar niets voor. Nou, Arjen Robben heeft zijn honderdste wedstrijd in de Champions League gevierd met een overwinning. Hij won met Bayern München met 3-0 en hij gaf zelf één assist. Bayern staat nu halverwege de poolfase tweede in groep B, drie punten achter Paris Saint-Germain. De Fransen wonnen met 4-0 bij Anderlecht. Ook in de andere pools waren er geen grote verrassingen. Het weer in de loop van de nacht hier en daar kans op mist.